Renske van der Zallen met het NOS-journaal. President Zelensky van Oekraïne zegt dat er een nieuw massagraf is ontdekt in de regio van Kiev. Volgens hem liggen er 900 lichamen in, meldt de BBC. In een interview met Poolse media beschuldigde Zelensky Russische troepen ervan... de sporen van oorlogsmisdaden te wissen en mobiele crematoria te gebruiken om de lijken te verbranden. Oekraïne beschuldigde Rusland eerder van het doden van honderden burgers in Bucha en Irpin... steden die wekenlang door de Russen werden bezet. Moskou ontkent de beschuldigingen. Directeur Leggeri van de Europese grensbewakingorganisatie Frontex is opgestapt. Aanleiding hiervoor is een nog niet gepubliceerd rapport van de Europese Fraudedienst. Die deed onderzoek naar mogelijk wangedrag van Leggeri en financiële misstanden binnen de organisatie. Er hing hem een tuchtzaak boven het hoofd, maar door op te stappen ontkomt hij hieraan. Eerder kwam Frontex al onder vuur te liggen vanwege mediaberichten over het illegaal terugsturen van migranten. De organisatie heeft deze beschuldigingen altijd ontkend. Een eigenaar van een uitvaartcentrum in Los Angeles heeft elf lichamen, onder meer van baby's, illegaal laten wegrotten. Hij riskeert een gevangenisstraf van meer dan tien jaar. De politie begon een onderzoek naar de handelswijze van de man... naar klachten van familieleden. Waarom de man de stoffelijke overschotten niet heeft begraven is onduidelijk. Het mortuarium is inmiddels gesloten de meeste bewindslieden gebruiken soms hun privémail voor werkgerelateerde zaken. Ook communiceren ze vaak over werk via diensten als WhatsApp en Telegram op hun privételefoons. Minister Bruinslot Slot van Binnenlandse Zaken heeft dit laten uitzoeken op verzoek van de Tweede Kamer. Het gebruik van privéaccounts wordt ernstig ontraden. Het weer, vannacht is het droog, minima tussen de 3 en 6 graden.